En Hamas alle nog levende gijzelaars vrijlaat. Verslaggever Sander van Hoorn heeft de details over het akkoord. Het is in elk geval nog niet ingegaan. Eh, het lijkt wel ondertekend te zijn om 11 uur in Sharm el-Sheikh... waar de delegaties bij elkaar waren. Maar de geluiden zijn nu dat er eerst gewacht moet worden... op eh, de vergadering van het Israëlische kabinet. Die moeten ermee in ja, formeel is dat natuurlijk zo. Die onderhandelaars die kunnen dat niet beslissen. jou, de premier, kan dat niet in zijn eentje beslissen. Daar moet de regering over gaan. Ja, en die komen aan het einde eh, van de middag bij elkaar. De vraag is een beetje hoe lang het dan gaat duren voordat ze gestemd hebben. Dus ja, waarschijnlijk onze tijd ergens aan het begin van de avond... zou dan het vuren in Gaza moeten staken. Hoe reageren mensen in ons land op de deal tussen Israël en Hamas? Onze verslaggever was op station Amsterdam Centraal en hoorde voorzichtig positieve reacties. Dat is een goede zaak, vind ik wel. Dat is eigenlijk wat je wil, hè? <laughs> Maar ik vraag me af hoe, ehm, hoe de verdere onderhandelingen gaan. Dus ik vind het een heel voorzichtig begin. Het is ook een drama, het zal hier gebeuren. Dus eh, dat is het. Ik denk dat als het waar is, dat wij de goede kant op gaan. Meer vrede kan het wereld wel gebruiken, toch? Veiligheidsmaatregelen in Beverwijk worden weer opgeheven. Vorige maand werd daar een veiligheidsrisicogebied ingevoerd. Dat wil zeggen dat de politie preventief mag fouilleren. Het was nodig omdat twee groepen jongeren dreigberichten stuurden... en zeiden dat ze met elkaar op de vuist zouden gaan. Meerdere mensen zijn opgepakt en er zijn onder meer boksbeugels in beslag genomen. Deze jongeren denken dat het heeft geholpen. Ja, het is wel klaar, denk ik. Ja? Ja, man. Alles veilig, alles voorbij. Hoppa, helemaal goed. Kijk, eh, ik heb er niks mee te maken, maar eh, ik was er wel wel van geschrokken, natuurlijk. Ouders ook natuurlijk. Goed nadat de werd ingeschakeld is het eh, klaar. Dus dat heeft wel geholpen dan? Ja, de politie heeft wel geholpen, ja. Maar zeker nodig. Ja, volgens de burgemeester kan de ruzie online wel weer snel oplaaien. Ze willen daarom meer middelen van Den Haag om beter te zien wat er online gebeurt in de wereld van jongeren. Het weer overal droog, er zijn opklaringen met af en toe best wat zon. Vanmiddag vanuit het noordwesten wel weer wat wolken en het wordt maximaal 15 of 16 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer 3 kilometer file bij Amsterdam Rivierenbuurt. 8 kilometer langzaam rijdend verkeer op de A27 Almere richting Gorkum tussen Hilversum en Knoop Op de N205 Nieuw-Vennep Zwanenburg bij Boezingen-Lieden 3 kilometer file. Er rijden geen treinen tussen Hoorn en Enkhuizen.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 When you hold and you squeeze me tight. But you make everything alright. When you hold and you squeeze me me feel so nice when I'm around you. Wake up in the morning and I'll spend my whole life with you. The sweetness of your smile helps away with all of my fears. If it should all go wrong, my life succumbs to tears. I've never been so deep into anyone else but you. I'll place within my heart, never been so close to you. And if you want me to hang around, then I'll never let go. give you all my time. Stick around with you for sure. But you make everything alright when you hold and you squeeze the time But you make everything alright when you hold your you. But you make everything alright when you hold and you squeeze the time But you make everything alright when you hold and you squeeze the come true. i would give my heart to you to keep safe in your arms like I know that you wanted to. It gives me so much joy that I can call you all of mine. Oh, will it all work out? Will I see just every time? And if it all goes right, looking down from a bird's eye view. I see my love maker from the time that I spent with you. I'll give you anything and everything will work out fine. I can trust in you because you give me peace of mind. Cause you are me by the hand because I'm your only mate. Because I'm your only mate. Because I'm. Cause you make everything alright when you hold and squeeze me tight. Cause you make everything alright when you hold and squeeze me tight. Cause you make everything alright when you hold and squeeze me tight. Cause you make everything alright.